Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In heel Nederland geldt nu het hoogste coronarisiconiveau. Ook Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland zijn vandaag van ernstig naar zeer ernstig gegaan. Dat gebeurt als er in een week meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners worden vastgesteld. Op het coronadashboard van de Rijksoverheid kleurt daarmee nu heel Nederland donkerrood. In Hilversum zijn tien demonstranten van de actiegroep Viruswaarheid aangehouden, onder wie voorman Willem Engel. Ze wilden gaan demonstreren tegen de lockdown, wat burgemeester Broertjes had verboden, omdat hij vreesde dat ze zich niet aan de coronaregels zouden houden. Toch kwamen de activisten naar Hilversum. Toen ze niet weg wilden en de sfeer grimmig werd, hield de politie tien mensen aan. Ook in andere steden is gedemonstreerd, onder meer in Eindhoven en Maastricht. Daar gebeurde dat zonder incidenten. De 1800 werknemers van het containeroverslagbedrijf ECT zijn weer aan het werk... na een wilde staking van bijna twee dagen. Ze proberen de 10.000 tot 15.000 containers die niet zijn gelost... nog voor de kerst over te laden. Door de staking liggen zes volgeladen containerschepen te wachten. Het leek erop dat die zouden uitwijken naar andere havens, maar dat is niet gebeurd. De wilde staking begon donderdagavond vanwege een CAO-conflict. Waarom de ECT-medewerkers nu weer aan de slag zijn gegaan is niet duidelijk. Vissers uit EU-landen kunnen na de brexit zeker 25% minder vis vangen in Britse wateren. Dat staat in een voorstel van de EU aan de Britten, melden bronnen in Den Haag en Brussel. Door het plan zouden de Europese vissers zo'n 160 miljoen euro mislopen. Voor Nederlandse vissers bedraagt het verlies 30 tot 40 miljoen. Nederland zou hiermee willen instemmen omdat de visserij een relatief kleine sector is. Het weer... Vanavond vooral in het oosten nog wat regen.